Citydijkers met het NOS Journaal. Amerikaanse meteorologen waarschuwen het Caribisch gebied voor de tropische storm Barrel. Die heeft zich inmiddels ontwikkeld tot een orkaan met windsnelheden tot 120 km per uur. Vermoedelijk bereikt Barrel morgenavond lokale tijd het Caribisch gebied. De precieze route is nog niet duidelijk. Ook de Nederlandse eilanden Sint-Eustatius, Saba en Sint Maarten moeten rekening houden met ernstige overlast. Oekraïne zegt dat er zeven mensen zijn omgekomen door een Russische raketaanval in de regio Zaporizhia, in het zuidoosten van Oekraïne. Volgens de autoriteiten werden er twee raketten afgevuurd op de stad Vilniansk, waardoor woningen en een winkel beschadigd raakten. Onder de zeven slachtoffers zijn twee kinderen, ook raakten 31 anderen gewond. Bij bomaanslagen in het noordoosten van Nigeria zijn zeker 18 doden gevallen. Een van de aanslagen was bij een huwelijksfeest... en ook gingen bommen af bij een begrafenis en een ziekenhuis. In de regio is al 15 jaar een bloedige opstand gaande van extremistische moslims. De aanslagen in het noordoosten van Nigeria zijn nog niet opgeëist. Drie weken na de Europese verkiezingen mogen Fransen vandaag opnieuw naar de stembus. Dit keer voor een nieuw parlement. Meteen nadat de rechtsradicale partij van Marine Le Pen de Europese verkiezingen won besloot president Macron om landelijke verkiezingen uit te schrijven. De eerste van de twee rondes is vandaag. Op het EK heeft gastland Duitsland zich geplaatst voor de kwartfinales. De Duitsers wonnen afgelopen avond met 2-0 van Denemarken. Eerder op de avond plaatste Zwitserland zich ook voor de kwartfinales. De ploeg was veel te sterk voor regerend kampioen Italië. Het weer in de oostelijke helft van het land nog regen. In het westen is het droog en het is zo'n 15 graden. Vanochtend eerst droog met wat zon. Maar in de middag opnieuw buien en dan 18 tot 22 graden.